Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Poolse leger zegt dat ze Russische drones hebben neergehaald. Die zouden bedoeld zijn voor een aanval op Oekraïne, maar vlogen boven Polen. Volgens dat land liepen burgers mogelijk gevaar vanwege die drones. En daarom kwam de luchtmacht in actie, vertelt correspondent Christian Pauwen. Daarvoor hebben ze staaljagers, vestvliegtuigen in de lucht, eh, de lucht ingestuurd. Ehm, en eh, ja, het lijkt erop dat ze dus met die gevechtsvliegtuigen deze drones uit de lucht hebben geschoten. Ehm, of misschien hebben ze ook ander materieel ingezet. We wachten nog op verdere details. Voor de duidelijkheid, de operatie is dus nog ook gaande. Polen noemt het een ongekende schending van het Poolse luchtruim. Poolse leger staat extra op scherp. Een agressieve man heeft gisteravond olie over mensen in een supermarkt in Breda gegooid. Hij schold klanten en personeel uit en spoot lampenolie op ze. De Albert Heijn werd ontruimd en de man is binnen opgepakt. Hij is 35 en komt uit Breda. Waarom hij zich zo agressief gedroeg is niet duidelijk. En voor het eerst zijn er op de wereld meer kinderen met obesitas dan met ondergewicht. UNICEF schat dat bijna 1 op de 10 kinderen ernstig overgewicht heeft... en dat zal alleen maar toenemen. Het komt volgens de organisatie doordat er steeds meer ongezond eten wordt verkocht... dat ook nog eens goedkoper is dan groente en fruit. En bij steeds meer sportclubs moet je extra betalen als je geen vrijwilligerswerk doet. Volgens het AD krijgen leden of ouders die bijvoorbeeld weigeren bardiensten te draaien... steeds vaker een rekening. Kan zomaar gaan om 200 euro bovenop de contributie. Een sportdeskundige zegt in de krant dat iedereen het beeld wel kent van die ene ouder die zijn kind afzet en daarna altijd weer verdwijnt. Intussen moet soms de kantine dicht omdat er niet genoeg vrijwilligers zijn. Het extra geld dat binnenkomt gebruiken clubs om bijvoorbeeld barpersoneel of schoonmakers in te huren. En het weer vanochtend op sommige plekken wat mist. Als die is opgetrokken blijft het lang droog met af en toe wolken en af en toe zon. Later zijn er vanuit het zuidwesten wel wat buien. Het wordt max 19 tot 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad en en Koenplein 3 kilometer.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 Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Poolse leger zegt dat het een aantal Russische drones heeft neergehaald. Vanwege de militaire operatie is onder meer het vliegveld van Warschau gesloten. De Poolse regering komt om 8 uur bijeen voor spoedoverleg. Het grondpersoneel van KLM legt vanochtend op Schiphol twee uur lang het werk neer. Daardoor blijven meer dan 100 vliegtuigen aan de grond. Ook lopen veel vluchten vertraging op. De Amerikaanse president Trump noemt de Israëlische aanvallen op Qatar zeer ongelukkig... maar hij lijkt geen verdere actie te ondernemen tegen Israël. De aanvallen waren gericht tegen Hamas-kopstukken. Over de slachtoffers is nog veel onduidelijk. Het weer. Regionaal kans op mist, maar die lost snel op. Een groot deel van de dag is droog bij 19 tot 22 graden. Dit is ZFM. whisper your tender touch. I didn't really know that much. Jokes on me, it's gonna be okay. If I can just get through this lonesome day. Lonesome day. Hills brewing, dark suns on the rise. Better ask questions before you shoot.